9 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. 10.000 studenten hebben door een technische storing afgelopen zomer... een dag onterecht betaald voor reizen met de bus, tram of metro. De OV-kaart waarmee studenten door de week gratis reizen... was afgelopen zomer niet geldig tussen 16 juli en 15 augustus. Maar door een fout in de jaarkalender... hebben sommige vervoerders studenten ook laten betalen op vrijdag 16 augustus. Uit een kwartaalbericht van de OV-ombudsman blijkt dat bijna 58.000 studenten geld terug kunnen krijgen. Het Israëlische leger heeft een prominent lid van een militante strijdgroep gedood... bij een bombardement op zijn huis in Gaza. Het gaat om Baha Abu al-Atta van de groep Islamitische Jihad. De groep bevestigt zijn dood. Atta wordt verantwoordelijk gehouden voor aanvallen met raketten, drones en sluipschutters... op doelen in het zuiden van Israël. Advocaat Dirk Wiersum werd voor zijn liquidatie in september al weken in de gaten gehouden. Er zouden meerdere criminele observanten zijn ingezet om het huis en de straat van de advocaat te observeren. Dat schrijft de Telegraaf. Dirk Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in de zaak tegen de voortvluchtige crimineel Ridouan Taki. Vanaf volgend jaar krijgen alle BOA's in, Amst in Rotterdam een bodycam. De gemeente trekt een kwart miljoen euro uit om alle handhavers een persoonlijke minicamera te geven. Uit een proef blijkt dat burgers zich beter gedragen... als ze zien dat ze gefilmd kunnen worden. Het weer. Vandaag vallen verspreid over het land buien... vooral aan de kustprovincies met kans op hagel en onweer. Het wordt zo'n 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog steeds ontzettend lange dagelijkse files. Bij Amsterdam is het nog altijd druk, mede door een ongeluk op de A10 aan de oostkant van de stad richting Utrecht. Tussen knooppunt Koenplein en Amsterdam buiten Veldert staat het vast. Je hebt daar nog 25 minuten op onthoud en er is een rijstrook dicht. Daardoor ook drie kwartier vertraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Het staat daar vast tussen Naarden en knooppunt Watergraafsmeer. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag moet je rekening houden met een half uur extra reistijd tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude-dorp. Op de A27 van Almere naar Gorkum is de vertraging 25 minuten tussen Hilversum en knooppunt Lunette. En op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Hillegom rijdt het langzaam tussen Wouwbrugge en Leimuiden. Daar heb je een half uur vertraging.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 En eh, het is vandaag 12 november. Het 316e dag van het jaar. En een schrikkeljaar is de 317e dag. Maar dat is geen schrikkeljaar. En nog 49 dagen eh, tot het einde van het jaar. Nou, dat is... Eh, en dan krijgen we nog kerst. Hey Google, hou jij van kerst? Ik heb alles al. Altijd iemand om mee te kletsen en een prachtbaan. Maar een puppy zou leuk zijn. Ja, dat begrijp ik. <laughs> Nou, puppy doen we niet hoor. Daar beginnen we niet aan.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 En dit was er een van. De Wall Street Chapel. Hey Google, wat doet de beurs vandaag? Nederland marktstatus. Gerloogman. Bij ZFM in de morgen. Hey Google, wat doet de AEX? Sinds 5 over 6 lokale tijd gisteren is AEX met 0,02% gedaald naar 596. There never seems to be a single penny left for me. That's populairder dan Volvo's. Verdienen meer geld dan Volvo in, uh, in, uh, in Zweden. Dus kun je nagaan, wat een succes. En ik kreeg net een berichtje van Louis. Die zegt, als jij Hey Google zegt... dan eh, beginnen al die dingen die mensen thuis hebben te... Hier, begint hij al. <laughs> Veel files vandaag. Amersfoort, Amsterdam, tussen Hilversum Noord en Diemen Noord. Waterschaafmeer, Nieuw, meer, langzaam rijdend. Nou, zo kan je wel even doorgaan. Dus als je ergens heen moet gaan, dan eh, moet je even eh, op eh, de actuele verkeersinformatie kijken. En dan komt het helemaal goed. Vorige uur hadden we ook al de Alan Parsons Project. Nu nog een keer. Wat een feest. Moet niet gekker worden. Hier bij ZFM. Goedemorgen Google. <laughs> Hey Google, goedemorgen. Goedemorgen, P. Het is ongeveer over negen ochtend. Op dit moment is het 4 graden met buien in Zandvoort. Vandaag gaat het regenen en de maximum. easily chance to behold your face, and the days of my life but grains of sand as they fall from your open hand at the call of the wind's command. shadow. Eagle Will Rise Again, Jellum Parson Project. Prachtige plaats. En dit is ook nog wel een bekend hoor. Uit de 80 jaren, de Golden Brown van de Stranglers. Goedemorgen Zandvoort. Kopje koffie erbij, tien voor half tien. Drukke dag.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 En dit score zelf hoor, hoor je Hier is Pogo. weet je wel. Het is weer eens wat anders. Dat is het leuke ervan. Hier is Hollywood Beyond. Kent nog? What's the color of money? Nou, dat weten we wel. Hé? Hey? <laughs> my senses, steal my pride, principles denied. Passion flakes and soul to the anthem green and gold. Color of good virtue, I work you like a myself, what's the color? Tempting feet. what's the color of mine? De vragen ons wat, eh, wat kost een rode auto. What's the color of money? Half tien. Goedemorgen. Hollywood Beyond was dat. Uit eh, Birmingham in Engeland. Begonnen in 1984. Niet dat het interessant is, maar je kan het maar eh, willen weten. ZFM, de allerleukste platen hier. en natuurlijk te horen via Psycho op kanaal 40. Maar ook op je radio op de FM. Dus dat kan ook allemaal. En op, eh, je kan ook op eh, internet, op live tv. ZFM Zandvoort Live. Here's Amerika. I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand. hoor. The Horse With No Name van Amerika bij ZFM. De hele dag door de leukste platen hier bij ZFM. En niet alleen de mooiste platen, maar ook eh, nieuws over cultuur, evenementen, over de gemeente nieuws, de politiek, sport, eh, welzijn en natuurlijk weer en verkeer. En dat soort dingen, eh, ja, dat hoor je hier de hele dag door bij ZFM. En ondertussen een bijzonder fijne liedjes. Hier is de script. And the last time. Why is it so hard to look me in the eye? Play with that cross on your chain I know you only ever bite your lip laatste keer, de last time. Van de script <clears throat> hier bij ZFM. En uh, zaterdag is het weer zover, dames en heren. Daar komt Sinterklaas in Zandvoort aan. Wat een feest, wat een feest. Voor jong en oud. Met pepernoten en gezelligheid. Laten we hopen dat het een beetje redelijk weer is. En anders doe je gewoon een, eh, lekker dik jasje aan met een petje op. Komt het helemaal goed. Maar zaterdag is het dus eh, aan de hand. En hij komt aan in... Eh, op het strand volgens mij. We komen hierop terug.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 No looks stunning. in Don't ask that question here. This is my only fear that we become Ed Sharon, Beautiful People. Met Khalid. Prachtige plaat, prachtige plaat. Hier op ZFM. Maar uiteindelijk krijg je de mooiste platen. Dus wat dat betreft is niks nieuws. Nou ja, vertel het maar. Goedemorgen. Je luistert naar Geer Loogman bij ZFM. En even over eh, Sinterklaas tocht. Dat is natuurlijk zondag. 17 november. Om 12 uur komt hij aan. Komt allen komt allen. She takes a morning batch wet, wraps a doll around her as she's heading for the bed. Chair's just another day. Slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. It's just another day. The office where the papers grow, she takes a break Drinks another coffee and she finds it hard to stay awake It's just another day It's just another day feel Every day she takes a morning bath, she wets her head Wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair It's just another day Slipping into stockings, stepping into shoes Dipping in the pocket of her raincoat oh, It's just another day november, Just Another Day. Kwart voor tien. Hier bij ZFM. En dit was Paul McCartney met een prachtige, prachtige, prachtige plaat. Maar ja, eh, wat wil je nog meer? Je ZFM op hebt. En kun je deze nog? Stay the Night. Hier is Billy. Welke Billy? Nou, eh, die Billy. Billy Ocean. You want to meet Billy. Billy Ocean bij ZFM en Stay the Night. Leuke muziek. En eh, ik lees hier net dat het... Uh, een, eh, de burgemeester ontbijt met leerlingen van de Duinroos. Want het is de week van de nationale schoolontbijt. Leuk. En een informatieavond over de ontwikkeling van het Badhuisplein komt er. Dus daar kan je nou ook naartoe. Even kijken in in de, in, de, in, de, in de app van ZFM, daar staat het allemaal. En dan kan je het allemaal van dichtbij bekijken en lezen. Hartstikke leuk. Hier is Air Supply. En een prachtige plaat uit mijn jeugd. Toen ik nog op dansen zat. Here's is All Out of Love. Kom op jongens, doe je best. Je kan het. Prachtige platen waar, we werden er toen nog gemaakt. Nu ook hoor. Nu ook. Maar toen ook. Goedemorgen. De Cover Girls. And Wishing on the Star bij ZFM. Star. Een plaat die regelmatig werd eh, gecoverd. dit zijn de covergirls. <laughs> Vandaar natuurlijk. Uit New York. Dus ze zijn nog steeds actief. Ze treden nog steeds op. Grappig, Rustig maar, rustig maar, meisjes. Komt goed, komt goed. 2 <clears throat> voor 10. En dit is de laatste voor het nieuws en weer en verkeer en van mij. Want ik ben de donderdag weer. En morgen heb je Walter Sans. Nou, dan eh, heb je ook een feestje hoor. En nou in de gaten, de politie voert deze dagen extra controles uit... die gericht zijn op zaken die automobilisten bij het eh, rijden kunnen afleiden. Dus eh, niet aan je telefoon zitten, want dan krijg je meteen een bron van 240 euro. Tot donderdag bij ZFM. in de morgen. Hier is Fleetwood Mac en Everywhere. Can you hear me calling out your name? You know that I'm falling and I don't know what to say.